Ook zitten nog enkele honderdduizenden huizen en bedrijven verspreid over het land zonder stroom. De Oekraïense president Zelensky zegt in zijn kerstboodschap dat het Oekraïense volk bouwt aan een kerstwonder door niet te buigen voor Rusland. De oorlog in Oekraïne is inmiddels 10 maanden bezig. Zelensky erkent de grote verliezen, maar zegt dat slavernij een nog veel hogere prijs heeft. Paus Franciscus heeft op kerstavond in Rome aandacht gevraagd voor de gevolgen van de oorlog. Zonder Oekraïne te noemen, zei hij dat hebzucht en machtshonger in de wereld zo groot zijn dat zelfs buren elkaar naar het leven staan. Volgens de paus zijn de slachtoffers altijd kinderen en kwetsbaren. Hij zei ook dat echte rijkdom niet is te vinden in geld en macht, maar in relaties en de mensen om je heen. In Rotterdam-Noord zijn bij een overval op een woning... de bewoners bedreigd met een vuurwapen. Er waren volwassenen en drie kinderen binnen, maar ze raakten niet gewond. De twee overvallers namen geld en spullen mee en zijn gevlucht. Er werd een politiehelikopter ingezet, maar er is niemand aangehouden. De politie heeft in Oud-Vossenmeer in Zeeland geschoten bij een aanhouding. Agenten wilden een auto controleren die zonder verlichting door de straat reed. Toen ze een stopteken gaven reed de bestuurder op hen in. Daarop werd er geschoten. Niemand raakte gewond. Er zijn twee mensen aangehouden, een ander is gevlucht. De verdachte van de aanslag van vrijdag op een Koerdisch cultureel centrum in Parijs... is naar een psychiatrische afdeling van de politie gebracht. De man van 69 werd overgeplaatst op advies van een arts vanwege zijn gezondheid. Hij blijft op de psychiatrische afdeling tot hij in staat is voor de rechter te verschijnen. Bij de aanslag in Parijs kwamen drie Koerden om het leven. Drie anderen raakten zwaar gewond. Het weer veel bewolking, maar overal droog. Later vanochtend vanuit het zuiden regen. Het wordt maximaal 12 graden. Ook tweede kerstdag voorop bewolkt met af en toe een bui. Iets frisser dan vandaag, een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. En die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto.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 Yes, Greetings like the merriest, hope there's joy under your rose vine, hope you get that raise, hope you hope everything goes fine the next 300 and some odd days. Friends for the loners, a song for the singers, friends for the groaners, makes the day nothing can compare, yes. Have the most, the merriest. Have the most, the merriest. your way with that pretty face and now you're trying to win a losing game but I know you will never change thinking you can always get your way with that pretty face yeah she got a smile so contagious kerstdagen.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 I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, six inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I'm trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. Cause I don't wanna feel how I did last night.